Omstander raakte gewond. Omroep AT5 meldt dat er meerdere schoten zijn gelost. Een ooggetuige zegt tegen de omroep dat er twintig schoten zijn gehoord. Een andere omstander heeft een slachtoffer voor de bank gefotografeerd. Dat wordt omringd door agenten. In de buurt van het Frederiksplein stuurde de politie mensen uit een tram. Volgens de Nederlandse bank lijkt het erop dat het incident niets met de bank zelf te maken heeft. Boedende reacties in Groot-Brittannië op de brexit-uitspraken van Europees topman Donald Tusk. Die zei dat er een speciaal plekje in de hel is voor radicale aanhangers van de brexit. Conservatieve parlementsleden noemen de opmerking onacceptabel en schandelijk. Nigel Farage, een van de bekende gezichten van de Brexit, zei dat het Verenigd Koninkrijk na de uittreding bevrijd zal zijn van pestkoppen als Tusk. Morgen gaat premier May opnieuw naar Brussel om over de brexit te praten. Een woordvoerder van May zei dat Tusk zich moet afvragen of zijn uitspraken toegevoegde waarde hebben. De Islamitische Hogeschool in Rotterdam is failliet verklaard. Drie docenten en twee medewerkers, die al een tijd niet waren betaald, hadden het faillissement aangevraagd. Personeel van de school heeft nog salaris te goed van een periode in 2015 en 2018. Het gaat volgens vijf aanvragers om ruim 100.000 euro. De hogeschool was geregeld in opspraak. Minister van Engelshoven dreigde in november de accreditatie van de Islamitische Hogeschool in te trekken, omdat het bestuur en de financiën niet op orde waren.